Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Duitse vrouw van 39 die gisteren op het Centraal Station van Hamburg... mensen verwonden met een mes gaat waarschijnlijk naar een psychiatrische kliniek. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De politie zei eerder al dat de Duitse vrouw waarschijnlijk een psychische stoornis heeft. Ze zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. De vrouw wordt verdacht van poging tot doodslag op 15 mensen. Drie andere mensen zouden gewond zijn geraakt door een val of doordat ze schrokken toestand van de 18 slachtoffers van de mesaanval in Hamburg is inmiddels stabiel. Het Israëlische leger gebruikt systematisch Palestijnen als menselijk schild in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Dat zeggen Palestijnen en Israëlische militairen tegen persbureau AP. Volgens hen dwingt het leger Palestijnen om tunnels of gebouwen in te gaan om te kijken of ze veilig zijn. Dat zou gebeuren met gevaar voor eigen leven. Een Israëlische officier zegt dat de bevelen om een Palestijn als menselijk schild te gebruiken vaak van bovenaf komen. EPI schrijft dat mensenrechtenorganisaties zich daar grote zorgen over maken. Vanwege een explosie vanavond in Zoetermeer heeft de politie één verdachte aangehouden. De ontploffing was rond 6 uur bij een auto. Drie mensen raakten gewond van wie één naar het ziekenhuis is gebracht. Het vermoeden bestaat dat voor de explosie zwaar vuurwerk is gebruikt. Op het filmfestival in Cannes is de film It Was Just an Accident bekroond met de Gouden Palm, de prijs voor beste film. De regisseur, de Iraanse dissident Jafar Panahi, kreeg de onderscheiding op het podium. Het is de eerste film van de 64-jarige Panahi sinds zijn vrijlating uit een beruchte gevangenis in Teheran twee jaar geleden. Hij zat vast voor het maken van anti-regeringspropaganda. Dan nog het weer. Vooral in het noorden veel regen. Op andere plaatsen motregen. De temperatuur daalt naar 12 graden. Ook morgenochtend buien, daarna vaker droog, maar altijd kans op regen. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nightwalk's main stage. My house. DJ Superstar Chiavistelli. Nässers con banquier, Nässers con now. Oh yeah. And we got to dog on beat now. We're gonna take care of business too. Taxis cuts and that forehead do. that same groove. Cause if I did Let it take all you get my love Cause you know I don't come for free Every little thing you want Every little thing you need Keep it all for yourself my love Cause it really don't matter to me Let it take all you get my love my house, the radio show.